of waar ik ga, denk ik steeds aan toe. Die ene lange zomernacht wil ik overdoen met jouw arm. samen zijn. Verlangen in een armen om me heen voel ik het geluk. Als je bij me blijven bent, dan kan dat niet meer stuk. Schenk me deze ene nacht, dan geef ik jou een hart daarvoor. Wat ik zelf nooit had gedacht, komt in Sluit mijn ogen met je kussen toe. Vreemd dat nu.